7 uur. Gert Buuk met het NOS Journaal. Het aantal vacatures in de bouwsector is tot een record gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar waren bijna 19.000 openstaande vacatures. Ruim 2500 meer dan een half jaar eerder. Volgens brancheorganisaties is het vinden en binden van goed gekwalificeerd personeel de grootste uitdaging. En het komt mede door de lage werkloosheid in Nederland. Onder andere door het klimaatakkoord en verbetering van de infrastructuur... verwachten veel bouwbedrijven de komende maanden nog drukker te krijgen. Slachtoffers van een misdrijf krijgen in vergelijkbare gevallen wisselende schadevergoedingen uitgekeerd. Slachtofferhulp Nederland spreekt van willekeur en wil dat rechters de toegekende bedragen gaan onderbouwen, schrijft het AD. Volgens slachtofferhulp is het Russische roulette en kan een slachtoffer 5000, maar ook 500 euro krijgen. De hoogte zou verschillen per rechtbank en rechter. Vier op de tien ZZP'ers hebben niets achter de hand als ze arbeidsongeschikt worden. Ze bezitten geen spaargeld of beleggingen en vinden een verzekering te duur, blijkt het onderzoek van TNO en het CBS. 1 op de vijf zelfstandigen zonder personeel heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In het recent gesloten pensioenakkoord is afgesproken dat ZZP'ers zich wettelijk moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het Eindhovense SP-raadslid Murat Memis is weer thuis. Hij kwam gisteravond aan in gezelschap van partijleider Lilian Marijnissen... die hem in Turkije heeft opgehaald. Memis werd acht weken geleden opgepakt tijdens een vakantie in Turkije. En eerder deze week werd het raadslid vrijgesproken... van het maken van propaganda voor een terroristische organisatie. Het Nederlands elftal heeft de finale van het WK voetbal voor vrouwen bereikt. In Lyon wonnen de vrouwen met 1-0 van Zweden. In de verlenging na 99 minuten scoorde middenvelder Jackie Groenen... met een uithaal van 20 meter. Het weer, flink wat zon, blijft droog. Aan zee 19 graden, in het zuidoosten lokaal 24. Morgen zomers warm, met een mix van zon en wolken. Mogelijk dat er in het noordoosten een buitje valt.